Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Premier Rutte roept op tot respect voor iedereen die op een kandidatenlijst voor de verkiezingen staat. Hij reageert ermee op de bedreigingen aan het adres van vooral PVV'ers. In Friesland, Zeeland en Brabant werden huizen beklad of ruiten ingegooid. PVV-leider Wilders riep vanochtend op tot maatregelen. De incidenten roepen weerzin op, zegt Rutte nu, handen af van alle kandidaten. In Amsterdam is afgelopen weekend een grensrechter mishandeld bij een amateurvoetbalwedstrijd. Dat meldt de lokale zender AT5. De man werd tegen het einde van de wedstrijd door een speler tegen zijn hoofd- en borstkas getrapt. Waarom is niet duidelijk. De grensrechter belandde in het ziekenhuis. Inmiddels zou het beter met hem gaan. De wedstrijd tussen de clubs uit Watergraafsmeer en Duivendrecht werd gestaakt. De speler die de man zou hebben mishandeld is aangehouden. In de Rijn wordt vanmiddag opnieuw gezocht naar een vermist gezin met vijf kinderen uit Doorwerd. Eerder vandaag zochten duikers ook al in de rivier, maar zonder resultaat. Drie van de kinderen hadden vrijdag afscheid genomen op school omdat het gezin naar Amerika zou vertrekken. De vader zou daar een baan hebben gekregen en de moeder is van Amerikaanse afkomst. Volgens buurtbewoners waren ze gescheiden, maar kwamen ze onlangs weer bij elkaar. In het huis in Doorwerd is het een chaos. Volgens een verslaggever van Omroep Gelderland lijkt het erop dat er iemand tekeer is gegaan. Een omstreden Spaanse dolfijnentrainer is dit weekend doodgevonden. Hij was in opspraak geraakt omdat hij dieren zou hebben mishandeld. Beelden daarvan gingen rond op internet. De dolfijnentrainer, die werkte in een dolfinarium op Mallorca, werd sindsdien met de dood bedreigd. Zijn lichaam werd afgelopen weekend gevonden in zijn auto, die geparkeerd stond bij het vliegveld van Mallorca. Er zijn geen sporen van geweld gevonden. De politie onderzoekt nu of de 59-jarige man zelfmoord heeft gepleegd. Het weer, in het noorden geregeld zon, later ook in het midden en zuiden van het land. Het wordt 13, 10 tot 13 graden.